Ah. Om mijn pussy boy is een koef, tak tap mijn ding. En daarom in hem ook zien pussy in mijn kring. Touchdown. Ik ga naar de Juliet, that's another bust down. Wat dat die moet brr brr Moskou. Op een baby's, op een fucking lockdown.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 Ze zegt Melly, je zegt una puta mala. Ze was Mary Eri, Jersey, hier is chaca, chaca, chaca. Periando, machucando, estamos gozando, fumando, hangueando, tenemos tanto. Chavo, andamos con los palos, porque palos, huevos, cocotazos. Geroli om de post, ik ben el presidente.